allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees hebben volgend jaar fors meer last van werkzaamheden aan het spoor. Door nieuwbouw en onderhoud vallen er zoveel treinen uit... dat reizigers 40% meer hinder zullen hebben dan dit jaar, zegt staatssecretaris Dijksma. In sommige gevallen kan NS zelfs een negatief reisadvies geven. Treinreizigers krijgen dan het advies een ander vervoermiddel te kiezen. Als de Europese regeringsleiders het morgen eens worden over een extra verklaring bij het associatieverdrag met Oekraïne, is die wel degelijk juridisch bindend. Dat heeft premier Rutte geantwoord op kritische vragen in de Tweede Kamer. Met de extra verklaring hoopt het kabinet dat Nederland het verdrag uiteindelijk kan ratificeren. Een meerderheid steunt de aanpak van het kabinet. De Duitse politie weet wie de man is die in oktober in de Berlijnse metro een vrouw van een trap schopte. Volgens Duitse media is het een Bulgaar. Hij is het land inmiddels ontvlucht. De man gaf de vrouw een harde trap in haar rug waardoor ze voorover viel. Ze moest in het ziekenhuis worden behandeld. De Duitse autoriteiten willen volgens diverse media om uitlevering van de man vragen. In groep 8 van de basisschool heeft bijna ieder kind een mobiele telefoon, blijkt uit onderzoek van het Jeugdjournaal. De meeste kinderen hebben afspraken met hun ouders over het gebruik van de telefoon. Veel gemaakte afspraken zijn niet gebruiken aan tafel, maximaal een uur per dag en niet op rare sites kijken. Steeds meer supermarktketens stoppen met de verkoop van konijn. Dit jaar hebben zes supermarkten besloten konijnenvlees uit de schappen te halen. Volgend jaar volgen er nog twee ketens. Actiegroep Wakker Dier is blij met de ontwikkeling. Volgens die groep hebben de konijnen een afschuwelijk leven in een kleine kooi gehad. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op, maar er kan wel mist ontstaan, minima rond 3 graden. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door, het wordt dan ongeveer 9 graden. Vrijdag en zaterdag verandert er weinig.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 Verderop in de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd... en het verkeer moet nu gedoseerd door de Keteltunnel. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht-West... 8 kilometer en een half uur vertraging. Verder staat er een bus met pech op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Kaagdorp.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 Act highfalutin while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh. seduction. Party like a Russian, oh. Ave like an oligarch. I got Dolly and Bolly and Molly, so I'm jolly.